Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Zwitserland zijn vandaag vier mensen door de bliksem geraakt. Twee waren aan het werk in een veld toen ze werden geraakt. Een man van 51 en een van 16. Even later werden twee hulpverleners die kwamen helpen ook getroffen door de bliksem. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De rechtszaak tegen Donald Trump voor het achterhouden van geheime documenten gaat volgend jaar mei beginnen, heeft de rechter besloten. Daar is het Openbaar Ministerie niet blij mee. Zij wilde dit jaar nog starten, zodat de zaak zo min mogelijk in de weg staat... bij de verkiezingen van volgend jaar. Maar Trump is ook boos. Hij wilde dat het proces pas na de verkiezingen zou starten. Veel later dan nu is besloten. Telefoonreparateurs verdwijnen omdat ze te weinig klanten hebben. Parool schrijft dat veel mensen gewoon door blijven lopen met een barst in hun scherm... of meteen een hele nieuwe telefoon kopen. mobieltje laten fixen doen we steeds minder en dus gaan reparatiebedrijven failliet. In de afgelopen jaren is zo'n 10% verdwenen. En een kunstenaar uit Utrecht strijdt met zijn werk tegen de vertrutting, zoals hij het zelf noemt. Mannen, vrouwen, nominair intersex, iedereen heeft die bloot geschilderd. Zijn schilderijen hangen nu in een museum in Vianen en dat levert reacties op. Ja, ik vind het persoonlijk vrij apart. Voor me volgens een vrouw met een piemel. Dat vind ik wel goed. Ik ben niet zo preutse man. Ik, eh, nee, daar ben ik echt niet. Ik heb een nichtje die als neefje geboren is, een neefje die als nichtje geboren is. Eh, twee deuren verder een kleinzoon die als kleindochter geboren is. Mensen moeten zich kunnen voelen zoals ze zijn. Vorig jaar werden de naaktportretten van de kunstenaar bijna weggehaald uit het gemeentehuis in Purmerend. Na klachten van bezoekers, dus het roept zeker reacties op.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 It reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad, it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window. your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's reaching out the sky. left wrestler, heat days for Cheska, partner, express wrestler. keep for just dress the heat days for chess good partner She likes to party. She hates to be alone until the morning.